Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het was vannacht opnieuw onrustig in Soudaan. In dat Afrikaanse land wordt al een paar dagen zwaar gevochten. Er was eigenlijk een staakt het vuren afgesproken, maar daar is weinig van terechtgekomen. Ook het huis van deze vrouw is geraakt. Our house was hit by a missile. Missile. And it blew a hole in the roof and the house was shaking. It was like one of the most frightening experiences of my life. Volgens de VN zijn bij de gevechten al meer dan 300 mensen omgekomen. Veel inwoners van Khartoum, de hoofdstad van Soudaan, zijn inmiddels gevlucht. In de stad is door de beschietingen nauwelijks meer water te krijgen. De politie in Houten in Utrecht zoekt met man en macht naar de dader die vanochtend een man heeft doodgeschoten. Dat gebeurde op een parkeerplaats in een woonwijk. Met een politiehelikopter en speurhonden probeert de politie de dader te vinden. Wat de aanleiding voor de schietpartij was, is niet bekend. En Nederland gaat samen met Denemarken 14 Leopard 2-tanks naar Oekraïne sturen. Die tanks moeten eerst nog worden opgeknapt... en volgend jaar kan Oekraïne ze dan waarschijnlijk gebruiken. Het leveren van de tanks kost Nederland ruim 80 miljoen euro. Een kapotte wasmachine of een gebroken telefoonscherm. De Europese Unie wil je motiveren om die elektronische spullen te repareren... en niet gelijk weg te gooien. Daarom is er vanaf vandaag een speciaal reparateursregister geopend. Daarin kan je zelf op zoek naar een geschikte reparateur voor je kapotte apparaat... In Ede is zo'n reparatiewinkel. Hier staat bijvoorbeeld eh, een stofzuiger met een defect snoer. Dus dat is gewoon eh, een nieuw snoer. En dan kan zo'n apparaat eh, weer drie, vier jaar lang mee. Dat is een koffiemachine. Er zijn een paar rubbertjes die zijn op. Dus een paar kleine ronde rubbertjes. Die zijn, als je die vervangt, dan doet het weer prima. En dan heb je voor reparatie voor gewoon rond de 100 euro... heb je weer een koffiemachine die weer een paar jaar meegaat. Er staan nu ongeveer 80 bedrijven in dat register. Dat moeten er eind dit jaar nog meer zijn. En het weer nog veel wolken en op sommige plekken een klein buitje. Vanmiddag dan is er meer zon, maar vooral in het zuiden ook regen en kans op onweer. Het wordt 10 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is de hart van de ANWB.